Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een Nederlandse man is in Australië tot 18 jaar cel veroordeeld voor het vervoeren van drugs. Hij werd in april opgepakt tijdens een reeks invallen in Sydney en Perth. De politie vond 14 kilo methamphetamine in de gehuurde camper van de Nederlander. De drugs zaten in twee sporttassen, die waren verstopt in een tussenruimte. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die tipgever die heeft de Belastingdienst in ruil voor geld een lijst gegeven met daarop de namen van honderden mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders zegt dat hij het kort geding aanspant omdat hij de gegevens nodig heeft om de onschuld van zijn cliënten te kunnen bewijzen. Bij twee massale vechtpartijen tussen Nederlandse wintersporters in het Oostenrijkse Zillertal zijn deze week meerdere gewonden gevallen. Dat melden Oostenrijkse media. De eerste ruzie begon woensdagavond in een après-ski bar en verplaatste zich naar een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met houten banken, flessen en stenen. Een dag later raakten zo'n 30 Nederlanders slaags in een bar enkele tientallen kilometers verderop. Daarbij zouden zeker twee mensen zwaar gewond zijn geraakt, van wie er één met een stuk glas in zijn hals zou zijn gesneden. In totaal pakte de Oostenrijkse politie bij de twee vechtpartijen zeker vijf Nederlanders op. Bij een brand in een onderzoekscentrum op Antarctica zijn twee Braziliaanse militairen omgekomen. Er viel één licht gewonden, Ruim 40 militairen en wetenschappers zijn geëvacueerd. De brand ontstond in het stroomstation van de Braziliaanse basis. Het gebouw stond er sinds 1984 voor onderzoek naar het Zuidpoolgebied en zal worden herbouwd. Het weer, het is zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel.